Het NOS-journaal. In de Chinese provincie Jilin zijn bij een explodemijn zeker 28 mensen omgekomen. Wat de explosie heeft veroorzaakt wordt onderzocht. Volgens het staatspersbureau zijn 13 mijnwerkers van de mijn in de stad Baishan gered. De mijn is staatseigendom. De Chinese mijnbouwindustrie staat bekend als gevaarlijk. Er gebeuren veel ongelukken en er zijn geregeld explosies door mijngas. gas. Op dezelfde dag als het ongeluk in Baishan werden in Tibet zeker 83 mijnwerkers bedolven door modder, stenen en puin bij een aardverschuiving. Honderden reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden bij de goudmijn in Tibet. Noord-Korea heeft gezegd dat het vanaf nu alle Koreaanse kwesties gaat behandelen alsof beide landen daadwerkelijk in oorlog zijn. Dat heeft het regime via staatsmedia laten weten. Zuid-Korea liet in de verklaring weten dat de laatste bedreiging van Noord-Korea niet wordt gezien als iets nieuws. De spanning op het Koreaanse schiereiland is sterk opgelopen sinds onderzoekers hopen met DNA-technieken meer slachtoffers van de aanslagen van 11 september 2001 te kunnen identificeren. Van de 2750 mensen die in New York bij de aanslagen omkwamen zijn er nog altijd meer dan 1000 niet geïdentificeerd.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 Zaterdagavond op ZZFM. strand, door het duin en het centrum van Zandvoort. Bijzonder goedenavond, mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere week hoor je hier tussen 9 en middernacht op de zaterdagavond... het eerste uurtje het beste van dance en R&B in het tweede uurtje. En het derde uur zijn voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. Ja, je hoort het, mijn stem is nog steeds niet helemaal eh, je van hebt. Beetje last van verkoudheid. Hebben er meer mensen last van, hè? En af en toe dan... Uh, de week had ik helemaal geen stem meer. Dus eh, ik hoop dat die stem het vol blijft houden. En of twee keer per jaar heb ik daar gewoon last van. ja, dit is dan weer die tijd. CFM Zandvoort voor als openingmuziek van Vanilla Grant, Sultan en uh, Nat Shepard met Long Way From Home. Straks natuurlijk nog een beetje shownieuws. De party wordt wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande. Bridget Mantler is onderweg. Een plaat al heel lang meegaat in dit programma. En eh, ja, op dit moment doet hij het heel erg goed in de Engelse hitlijst. Daar is hij van de week nieuw binnengekomen. Richard Midler. Maar eerst hier Ina Fusing, Daddy Yankee met More Than Friends. Come let's go now. you like die het erg goed doet in de Engelse hitlijst. Richard Mandler met Ready or Not. En wij draaien hem al heel lang in Nederland. En daarvoor hoor die muziek van Ina Fusing Daddy Yankee met More Than Friends. Zie je hem zo voor de Nightwalk. Ik heb nog een beetje shownieuws voor je. Sharp Diddy Combs, wel P. Diddy, zoals hij ook al heet, is dus net als vorig jaar de rijkste hiphopartiest. De rapper heeft een vermogen van zo'n eh, pak een beet 580 miljoen dollar. Dat is tenminste als we het onderzoek van het Amerikaanse zakenblad Forbes mogen geloven. Ook vorig jaar stond Diddy bovenaan de lijst met, eh, als een van de rijkste rappers van Amerika. Diddy heeft zijn eigen plaatlabel genaamd Bad Boy Records waar hij mee crashte. En waar hij mee cashte, moet ik zeggen, niet crashte, maar eh, ja, daar verdient hij een leuk eentje aan. Dan moet ik zeggen leuk, want dat is niet hetgene waar hij echt eh, rijk van is geworden. Het grootste deel van zijn fortuin verdient hij met activiteiten buiten de muziekwereld. Vooral met de verkoop van zijn eigen vodka dat is uh, Giro. Misschien heb je wel eens gedronken. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik proef het verschil niet hoor. Wodka is wodka. Maar die van hem doet het heel erg goed in Amerika. En eh, trouwens, de op één na rijkste rapper is Jay-Z, maar dat is je waarschijnlijk al. Samen met zijn echtgenote Beyoncé bezitten ze ongeveer 475 eh, miljoen dollar. Dus doen ze het zeker niet verkeerd. En hun hebben het wel voornamelijk in de muziekbusiness verdiend. En P. Diddy, nou ja, die doet het wat minder in de muziek. Die doet het gewoon buiten de muziekwereld. Ik heb gewoon een andere eh, sammeltje gevonden. CFM Zandvoort, vol met muziek. Zometeen, formatie. Savi Pre, met voor u. Klinkt een beetje Belgisch. Is volgens mij ook Belgisch. Belgische rap. Er is die 50 Cent met We Up. Doet hij samen met Kendrick Lamar. They don't do it how we do. Niggas ain't on the shit we on, we on. Everything new, new. Spikes on the loop, batons, batons. batons. i around the bullshit like a matador. I'm used to the bullshit, it don't matter, boy. Corporate acquisitions, accumulations of wealth. Build with the gods, end up with knowledge yourself. Entrepreneur business, Moulin Rouge religion. That pussy make a weak nigga break down. So what you want, the cheese or the cheeks? You want the cheeks, she want the cheese. Bitch gotta eat. I'm having the epitome. you niggas ain't shit to me. Worse than the scum in the slum I'm from. I'm a Southside nigga, yeah, I'm bout mine. You be that next nigga carnage, come out line. You ain't made of what I made of. You a bum nigga with a bum bitch. Your shoes come from Bakers, you counterfeit fraudulent fakers. What kind of rich nigga bitch look like Yo, that? Now we pulling up the lot. Break hit the button, then we pullin' out the top. Shines on stuntin', and I'm pullin' out a knot. Strap with the Glock, we don't pull it out a lot. The front, I'm mean, on top, how we do? Niggas ain't on the shit we on, we on. Everything new spikes on the loop. Batons, batons. We up, nigga. Visualized everything I needed in dream. Uh-huh. Penalized every whole nigga that have a scheme. Guns in your video get you locked in the beam. Me, I kill a nigga quick, no worries, my record clean. Murder one become manslaughter, slants they brought up. Charity work, parking tickets, and no charges. Fuck nigga, you fucked over your father when he gave you a dick. Should've been a bitch in pajamas. I made my first million fucking dollars. Bought a Bible, oh yeah, God got me. Made my second million dollars, bought a chopping binocular. I'm scared, this shit do happens to everybody. I'm on Instagram looking at your favorite single. Debating on shit I fuck or jump on a single. 20,000, she got a hell of a ad lib. I'm in her mouth like I know it can have kids. You don't know we pulling up the lot. Break hit the button, then we pulling out the top. Shines on stunning, and I'm pulling out a knot. Strap with the Glock, we don't pull it out a lot. The front, I'm in on how we do. Niggas ain't on the shit we on, we on. Everything new banks on the loop. Batons, batons. We up, nigga. Good pussy for dinner. Bomb kush for breakfast, breakfast, breakfast. DDD colored VS stones around my neck, bitch, neck, bitch, neck, bitch, neck, bitch feels like a nigga dreaming. Seek back, music bumping, niggas leaning. Bullseye, that's what we came for. The bread, now a nigga run the game, boy. That shit that's in the broad report, that's in the yard. A loop living, I came up so hard. No pain, no gain, it's embedded in the brain. I'm in it for the grip, motherfucker. We all know we pulling up the lot. Break hit the button, then we pulling out the top. Shines on stunning, and I'm pulling out a knot. Strap with the clock, we don't pull it out a lot. The front, I'm in on how we do. Niggas ain't on the shit we on, we on. Everything new, new. Spikes on the loop, batons, batons. We up, nigga. En ze heeft al een ander. En zou er dankbaar zijn, want je staat rood op de bank, maar kijk er niet naar. Want vanavond vlieg ik weg van hier en laat ik alles achter en kom terug, maar niet vannacht. Dan ben ik in mijn eigen zone en laat de tijd gewoon voorbij gaan. Dus zeg ik kom mee, je verdient, het zal de pijn verzachten. Dus lach terug en geniet ervan. Doe het gewoon nu. Dit is niet voor mij, dit is voor u. Vanavond ga ik tot de zon opkomt uit, bitch. Ga met me mee, voor nu is alles oké. Wil de Wilde thuis zitten, ik heb een ander idee. Hey. Zijn er niet in de moer om te feesten, boezen en blazen. weer een vermoeiende week, te zwoegen en zweten. Yeah. Dacht ik ook, dus doe me nog eentje. Paar en schat, laat die booty bewegen. Tot de buren voelen we de boel laten beven. Tot je niet meer kunt staan in je schoenen en neervalt. Dit is voor u. Vanavond vlieg ik weg van hier en laat ik alles achter. En kom terug, maar niet vannacht. Dan ben ik in mijn eigen zone, en laat de tijd gewoon voorbij gaan. Dus zeg ik kom mee, je verdiend. het, zal de pijn verzachten. Dus lach terug en geniet ervan. Doe het gewoon nu, dit is niet voor mij, dit is voor u. Ah. up. Dit is niet voor mij, dit is voor u. is niet voor mij, dit is voor u. Radio Mario Zandvoort. Radio Mario Zandvoort. Show. En daarvoor een Savri Spray. voor u. En daarvoor 50 Cent met We Up. De 50 Cent samen met Kendrick Lamar. hem Zandvoort zaterdagavond een wandeling over het strand... door de duinen en het centrum van Zandvoort. En, je hoort het waarschijnlijk. Ik ben snip, snip vertaald. Ik kan er niks aan doen. Als je me erover helpen, graag. Want eh, ik ben er niet blij mee. Maar eh, ja, de show must go on. Het is even tijd voor de party op tijd, Wat voor leuke feestje zijn er allemaal gaande vanavond. Vandaag 30 mei 2013. Zoals iedere zaterdag een feestje Brainwash in de Escape in Amsterdam. Het begint allemaal. Het is inmiddels al begonnen. Tegenwoordig begint het om half negen het duurt tot eh, vijf uur in de ochtend. En wat kan je verwachten? Onze eigen Zandvoortse Raimundo. Hij doet samen Giorgio Schultz. Giorgio Schultz moet ik zeggen. MC Marbo. En uh, eh, LJ en VJ is Yuri. En eh, de afterparty tussen vier en 8 de Escape met Robert Feelgood, Troy en MC Prime. Nou, zoals je hoort, de stem gaat er steeds meer begrijpen. Kan er niks aan doen. Moet het toch gewoon doen. Dus ik ga mijn best doen te blijven lezen. Want van de week was ik ook mijn stem kwijt op de radio bij een ander station. Dus hè, soms zit het mee, soms zit het tegen. Vanavond in Air en we feestje Deckstars Van 11 tot 5 ben je welkom. De intree is 17,50 euro. En wat kun je allemaal verwachten voor die 17,50 euro? De Jackers: Julian Jordan, Sam Fox, Martin Garrix, Mitchell Niemeyer, Delivio Even, Aaron Gill en MCV. Yuri Alexander, Greg van Buren. Vanavond dus in eh, Club Air het feestje Deckstars. En vanavond in Hotel Arena de Challenge Reunion. En dat is met eh, Orlando, Frank, Deep Cover, Mandelen en eh, MC is Aries. Vanavond allemaal in Hotel Arena. Begint om 11 uur. Duurt tot 4 uur in de ochtend. In de Hotel Arena. Het feestje The Challenge, The Reunion. En vanavond in de Place to Be, The Little Buddha. En we Kagana, Lounge Edition. Begint om 10 uur, duurt tot 3 uur in de ochtend. De interesse is 12,50 euro. En wat krijgen we terug? Richie Romero, Mali Kalsi en DJ Don. En het dance act bij uh, Mystique. Dat allemaal dus in de Place to Be, The Little Buddha in Amsterdam. Het feestje Kagana, Lounge Edition. En vanavond in de Melkweg hebben we het feestje Encore. Begint eh, om middernacht en duurt tot 5 uur in de ochtend. Het feestje Encore. Interest 10 euro. Dat kan je verwachten. Hip-hop en R&B. Met DJ Camilio, Prime en Wax Friend. Dat is vanavond dus in de Melkweg het feestje Encore. En in Parma vanavond We All Love 80s en 90s. Begint om 11 uur tot 4 uur in de ochtend. En voor meer info kijk op Uno Mundo. Uno Modo moet ik zeggen.nl. Ik weet niet hoe je het uitspreekt hoor, maar... Uh, eh, Uno Modo aan elkaar geschreven.nl. Daar vind je alle informatie over het feestje. We All Love 80s en 90s in de Parma in natuurlijk Amsterdam. En vanavond in de Sugarfest Factory. Van middernacht tot 5 uur ben je welkom. Intree is 10 euro en dan krijg je daar Bam Diggy Crew, Steve Boom Selector, Nixter, Cruzito, Napoleon en hosted bij Aquasi. Dat vanavond dus in de Sugar Factory het feestje stereo. En vanavond in de Sand hebben we het feestje Full Moon. Het begint om 9 uur. Is inmiddels al begonnen dus. Het duurt tot 5 uur in de ochtend. De intree is 55 eh, euro aan de deur. Dus als je ook kaartjes hebt, dan heb je massa, want uh, eh, scheelt je de 10. En wat krijg je voor die 55 euro? Eric E., Roog, Jean, Spider, Randy Catala, Miss Melody, Artento Divini, Mitchell Niemeyer, Peter Woods, Ram, Ruben Vatalis, Adam Seller, Chris Cortez, Alfredo D'Amata en Romer. En hosted bij MC Stanford. Dat dan vanavond in de center feestje Full Moon. En vanavond in de Stalker, de komen heel boog tegen, natuurlijk in Haarlem. Het feestje Barcode en Oh Shit. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. De intree 10 euro aan de deur en dan krijg je deurcaps, Kleine Dondersteen en Kid Clever. En in Area 2 hebben Oh Shit, DJ Team en Tom van Nieuw. En uh, Majin Bo. Vanavond dus in de stalker het feestje Barcode en Oh Shit. Het laatste feestje voor vanavond is hier aan de overkant. Nog wel, binnenkort uh, na de zomer kan ik het helaas niet meer zeggen. Maar in ieder geval hier is al voor de Club Exposure. South Assault Class of the Early. Begint om 10 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Club Exposure. Intree aan de deur is 15 euro. Zou denken van 15 euro, wat krijg ik daarvoor terug dan? Nou, de Chosen View komt voorbij. Bas Dano, Tisa, Nederven en host het bij MC The Mouth of Madness. Oftewel, stevige muziek vanavond. Old school, early rave en early hardcore in Club Exposed. Oftewel, sound, assault en class of the earlys. Vanavond in Club Exposed in Zandvoort. En tot zover ook de party update. Wat voor leuke feesten er allemaal gaande. We gaan door met muziek. Chesto heeft een eh, plaatje gemaakt. Nou ja, die had al een tijdje een plaat met Chasing Summers.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 Yes, it's my turn, so give it to me. Why are we waiting on what you need? And I'm not gonna stop. Whatever the weather, we gon' be better together. So it's up, baby. What about it? Ready, girl, give me this love, my girl.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 I'm gonna keep you satisfied. Girl, if you give me all tonight, Een nieuwe versie, uitgeroepen door de Twitter-track uh, eh, Tina Turner met What Love Got To Do With It. De Summer Rework, nee, de Simmer Rework. En daarvoor de Saturdays met eh, de nummer 1 hit in eh, Engeland met What About Us. deden ze samen met Sean Paul en ook hoorde je Chesto. De Chasing Summers, tezamen met Rehab en Quintino. Die hebben de remix gemaakt voor het nummer Chasing Summers. CFM voor zaterdagavond. Iedere week Probeer ik als het lukte eh, de Triple X eh, Dance Top 10 voor je te behandelen. Ik eh, presenteer op meerdere stations in Nederland en in het buitenland de Triple X Dance 30. ik heb voor jou de top 10. Week 13, aflevering nummer 29, jaartal 2013. Op 10 vinden we deze week Friend Within, The Pool. Op 9, Alice Kenji, Fredrik Scavo met Gimme 5. Op 8, House Rules met Pump Up The Volume. Op 7, Disclosure Fruising, Aluna George met White Nose. Op 6 DJ Dan en Look Back Nothing But A Party. En op 5 een nieuw binnenkomen Jason Chance en Rio Della Duna met God The Tribe. Op 4 Jean Finn met een nummer van de Doors, Riders on the Storm en de Pizza remix. Op 3 Pizza met My Lips. Op 2 Criminal Vice met Song 2. En op 1 deze week Gary Chaos met Sex Power 2K13. Dat was de Triple X Dance Top 10, week 13, aflevering 29 gaan door met muziek. En wat voor muziek? Een plaat die, ik moet je bekennen, staat al uh, pak een beetje al twee jaar eh, op YouTube. En nu is Nederland er eindelijk uitgebroken tot een grote hit. Ik geloof dat die van de week sommige omroepen op nummer 1 stond in de, in de top 40 lijsten. Klankcarousel met Zonnentaans. Je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort. Zaterdagavond. Dance Night. Dance Night. Uh, AK on my nightstand, right next to that Bible. But I swear with these swifter shots, I'll shoot it out with Bible it's getting too fat. No weight watch, no lipo. Money talks, bullshit walks on a motherfucking tightrope. And I make that pussy tap out. I knock that pussy out cold. Nigga, you get beat the tap out. But that just how the dice roll these hoes want that hose pipe. So I give all these hoes pipe. She get on that dick and stay on all night like porch lights. Let do it. Fuck talking. We out here, we ballin'. And I'm spraying at these rusty niggas like WD started. We fucked up, we trucked up. No ifs, ands, or but fucks. Bitch niggas go behind your back like nunchucks. And that's fucked up. But my hoes down, my cups up. My niggas down for whatever. These bitches think they too fly. But tell them hoes I pluck feathers. I'm tune shit. Young Gucci, or oh, a truck fit, fuck Gucci. She blowing kisses at me with her pussy lips, smooches, and that's two chains. Look at you, now look at us. All my niggas look rich as fuck. All my niggas live rich as fuck. All, my niggas look rich as fuck. Yeah. Look at you, look at you, now look at us. Never talk to the cops, I don't speak pig Latin. I turned the pen into a motherfucking Janet Jackson. the bitches that be hating, I ain't got no worries. I just wanna hit and run like I ain't got insurance. Ho, what's your name? What's your sign? Zodiac killer. All rats gotta die, even Master Splinter. Yeah, murder 187. I be killing them bitches. I hope all dogs go to heaven. And I got Xanax, Percocet, Promethazine with codeine. Call me Mr. Sandman. I'm selling all these hoes dreams. Got a white girl with big titties, flat ass TV screen. I keep a bad bitch. Call me the BB King, and you know I got that mouth outer. Then put the bitch out like a house fire. I'm killing these hoes like Michael Myers. I eat that cat just like a lion, and I can't trust none of these niggas. Can't trust none of these hoes. And I see your girl when I want. I got that whole TiVo. Uh, got a red ass bitch with a red ass pussy. Nigga try me, that's a dead ass pussy. Since y'all motherfuckers so blind to the fact, to tell you the truth, I don't care who's looking. All I know is I love my bitch. And pussy feel just like heaven on earth. Six feet deep, dick in the dirt. R.I.P. Rest in pussy. Like that shit, then pass that shit. We gon' get so smoked out. And then I went got locked That's that shit I don't like. We eating over here, nigga. Fuck around and have a food fight, and that's two chain. Look at you. Uh. Now look at us. Yeah. All my niggas look rich as fuck. What? All my niggas live rich as fuck. What? All, all my niggas look rich as fuck. Yeah. Hey, fuck all y'all dat was muziek van Lil Wayne. Samen met Two Chains met Rich As Fuck. En daarvoor carousel. Vlaat hij al een paar jaar meegaat, maar nu pas doorbreekt in hele met Zonnentans. CFM voor de Nightwalk. Het eerste uurtje zit er alweer op. Niet getreurd zometeen. Twee lang de Global House met DJ Mouse op. Je heb nog een paar stukjes muziek te gaan. als tijd over het Bastille. Met Pompeii, The Cat Crazy Remix. Er is die Armin van Buren en Trevor Godfrey met This Is What I Feel Like. En als je de clip gezien hebt, eh, dan eh, zie je in de clip voorbij komen John, Ron Jeremy moet ik zeggen. De eh, adult movie koningen. Oh, de, adult movie. Die komt daar in voor een klein stukje in de clippen in een restaurant. En dan gooit die Armin en Trevor gooit die uit zijn toko. Armin van Buren, Trevor Gertrude met This is what I feel like, what it feels like. Zo moet ik het zeggen ik zeg tot zo meteen, daar een break. get advice, <laughs> ask for advice, get money twice. <laughs> I'm from the dirty, but that Chico nice. <laughs> Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. feel this moment. Oh. from the tallest building in Tokyo. Long way from them hallways.